3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans... wonen dinsdag in Johannesburg de herdenkingsdienst bij voor Nelson Mandela. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten. De herdenking is in een stadion. De koning wil woensdag ook naar het Uniegebouw... de regeringszetel in Pretoria waar Mandela ligt opgebaard. Hij wil daar volgens de RVD persoonlijk afscheid nemen. Wie er zondag namens Nederland naar de begrafenis gaat... is nog niet bekendgemaakt. gemaakt. De 85-jarige Amerikaanse oorlogsveteraan die weken is vastgehouden in Noord-Korea is weer thuis. Merrill Newman landde in San Francisco. De Noord-Koreaanse autoriteiten zetten hem op een vlucht naar Peking. Van daaruit is hij naar de VS gevlogen. Pyongyang zegt Newman te hebben vrijgelaten omdat hij zijn fouten heeft toegegeven en excuses heeft aangeboden. Ook speelden humanitaire redenen een rol. Newman werd na een tiendaagse reis door Noord-Korea op het vliegveld door de politie uit het vliegtuig gehaald op verdenking van oorlogsmisdaden tijdens tijdens de Koreaanse oorlog. Het Amerikaanse oliebedrijf Chevron is in het oosten van Roemenië gestopt met boren naar schaliegas. Het is de tweede keer in twee maanden tijd dat de boringen worden stilgelegd vanwege protesten. Zo'n 300 demonstranten waren naar het terrein van de boorinstallatie gegaan om boringen te voorkomen. Duizenden Roemenen demonstreerden de afgelopen maanden tegen de winning van schaliegas. Ze zijn bang dat het grondwater vervuild raakt en dat de boringen kleine aardbevingen veroorzaken. In Duitsland heeft de jongerenorganisatie van de SPD zich uitgesproken tegen het concept regeerakkoord. De top van de Sociaaldemocraten heeft dat akkoord gesloten met het CDU-CSU van bondskanselier Merkel. De jonge SPD'ers vinden dat de onderhandelaars hun poot stijf hadden moeten houden in de kwestie van belastingverhoging voor de hogere inkomens. Ook willen de jonge SPD'ers een ruimere studiefinanciering en een soepeler vluchtelingenbeleid.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 Op weg naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5 uur weten we welke plaat op dit moment de beste is in Europa. En nog beter, dan gaat jouw weekend beginnen. jaargang 23 van de hitlijst, aflevering 49, vandaag 6 december 2013. 16 stijgers, 1 blijven, 19 dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Dat zijn een beetje de statistieken van deze week. Deze week niet gehaald Michel Klaes, Hey Lady Luke, Avicii, Ella Blank, Wake Me Up... John Newman, Love Me Again en Bonnie McKee, American Girl. Snelste stijger komt er nog aan. Eminem en Rihanna The Monster, 13 plaatsen winst. Snelste daler, dat was John Mayer, Paperol, hij zakt er 11. Twee langs platen. La La La van Naughty Boy Sam Smith en Mr. Proms Waves. Beide stonden er 17 weken in. Het Londense warenhuis Harrods dat brandt af op 6 eh, december 1883. Dezezelfde dag, maar dan in 1917. Finland en Litouwen verklaren zich onafhankelijk van Rusland. In Montreal in Canada schiet een man 14 vrouwen dood op een hogeschool in 1989. En vorig jaar een rit per koninklijke trein opent Koningin Beatrix officieel de Hazenlijn. De spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle werd geopend vorig jaar op 6 december 2012. Nog naar vandaag 2013. De nummer 18 in de lijsten van Europa is er voor Lady Gaga en R.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 Lately, I've been, I've been losing sleep. feel alive thing that drowns me makes me wanna fly. lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. blijft een leuke plaat van de mannen van One Direction. Nee, <laughs> niet One Direction, The One Republic was dit. Acht weken staan ze nu in de lijst met Counting Stars... en deze week gaan ze nog een plekje verder omhoog, van 16 naar 15. Deze week op 16, afkomstig van 12 Miley Cyrus, Weekend Stop. In One Direction vinden we wel terug op nummer 17. Zes plaatsen verlies in hun twaalfde week, de best song ever. Zakt dus van 11 naar 17. In dit uur begonnen met Lady Gaga en R. Kelly, Do What You Want. Die vinden we deze week terug op nummertje 18. En dit blijft ook een hele mooie plaats van Birdie. Wings, zes weken lang nu in de lijst van Europa, omhoog van 15 naar 13. En straks op nummer 12, vijf plaatsen winst in de derde week voor Little Mix. En Move, trouwens pas drie weken in de lijst en nu al terug te vinden op nummer 12. Eerst op nummer 13, kwart over vier. vrijdagmiddag, Birdie en Wings. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. Get you back off the wall. Don't you get comfortable? Looking so hot, I think that I might fall. Feel like it's my birthday ergens van, maar waar ken ik ze nou ook weer van? voordat ze door het leven ging als Little Miss, kan je ze misschien herkennen van Rick Mix. Zo ging ze vroeger door het leven. Mary Edwards, Jessie Nelson, Lily and Pickle en Lady Trewell. Dat zijn de vier dames van Little Mix. Tijd voor ons om maar eens even achterom te gaan kijken... vinden wij op nummer 20 Jessie G, It's My Party. Ze verliest een plekje in haar zesde week. En de deze Disco Love zakken vijf plaatsen ook in de zesde week naar 19. Lady Gaga, R. Kelly, Do What You Want. Vijf weken in de lijst, zes plaatsen omhoog naar 18. En zes plaatsen verlies voor One Direction, "The best song ever. Miley Cyrus, Weekend Stop. In de 11 week zak het van 12 naar 16. En de One Republic Counting Stars gaat de plekje omhoog in de 8 week naar 15. Lady Gaga, applaus. 9 weken in de lijst, zak van 10 naar 14. En Birdie met Wings gaat er twee omhoog naar haar 6 week, nu op 13. Little Mix en Move worden hier dus in hun derde week omhoog van 17 naar 12. En nummer 11 die is van Ellie Golding deze week. Burn staat ondertussen alweer 10 weken in lijst. Vorige week nog op 6, deze week zakt ze wel. Een plaat of 5 naar nummertje 11. We, we don't have to worry about nothing. we got the fire and we burn in one hell of a something. They, they gonna see us from outer space. space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the light to let it burn. so search for gold dit moment staan ze nummer 3 in de single top 100 in Nederland. Coldplay en Atlas. Het prachtige stemgeluid van Chris Martin van Coldplay. Acht weken staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week terug te vinden op nummer 9. Deze week nog steeds op nummer 9. En van het enige prachtige stemgeluid gaan we naar het volgende. John Legend. De nummer 8 deze week.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 In zijn zesde week omhoog van 8 naar 6 toe. En daarvoor John Legend, All of Me op nummer 8. De snelstijger van deze week. Friends with the Monster, Eminem en Rihanna. In de vierde week gaan zij 13 plaatsen omhoog.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 There ain't no need to cry no more when you break my heart into 24. I'll pick up the pieces you left if you think I'm coming back. Don't hold your breath. I ain't your mister. No. Cause I'm breaking up with you. Should've hooked up with your sister. Go now, here's my middle finger. Cause I'm hurting Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Yeah, I'm with my boys. Hit the town. Let's go see what kind of chick knocks me out. Now she wants me back. Nothing sounds more better than hit the road, Jack, Jack. Don't call me mister. Girl, I've broken up with you. Love me now. My name is bigger. Girl, I'm giving you the finger. I'm hurting, baby. Hurting, baby. Look what you did. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Start again. Are you joking? Must be joking. You laughing, I ain't smoking, must be crazy if you think that we can start again. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can again. Are you joking? Must be joking, I ain't smoking, smoking, must be crazy. een plekje naar 4. Zes weken in de lijst. Conor Maynard, Are You Crazy? En daarvoor de snelste stijger van deze week in handen van Eminem eh, en Rihanna, The Monster. De Monster staat ondertussen vier weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op 18, deze week op nummertje 5. Tijd voor ons om dan de top 3 in te gaan. Het podium van deze week, Euro Breakdown. We beginnen met Lord en Royal. In haar vijfde week gaat zij omhoog van 7 naar nummertje 3 straks nog één stijger en één, zit, of één daler.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 Katy Perry zag van 1 naar 2 en John Legend Made to Love gaat van 2 naar 1 deze week. We we were were made made to to love, love, oh never seen anything. you much more than you me. extraordinary machine. Oh, I never loved, I never loved, never loved someone like